Gisteravond werd de kerk al met speurhonden doorzocht. Hoogste staat van paraatheid daar dus, vertelt correspondent Guy Hoeks. Die extra veiligheidsmaatregelen houden vooral in dus dat je de, eh, de dom in Keulen niet zo makkelijk meer binnenkomt. Je wordt gefouilleerd, eh, dat was natuurlijk andere jaren was dat helemaal niet zo. Maar nu hebben de Duitse autoriteiten hebben echt die eh, veiligheidsmaatregelen opgeschroefd. Ook in Oostenrijk is bij verschillende kerken de beveiliging opgeschroefd. In een dakloze opvang in Amsterdam zijn meerdere explosieven gevonden. De politie was binnen op zoek naar iemand en toen vonden ze een verdacht pakketje, meldt AT5. Later bleek dat er meerdere van die pakketjes waren. Specialisten van Defensie hebben de explosieven voorzichtig opgeruimd. De opvang werd even ontruimd, maar inmiddels mogen mensen weer naar binnen. De politie heeft iemand aangehouden. Er is nog iemand opgepakt voor twee explosies in Almere. Het is een man van 33 uit Rotterdam. Bij de ontploffingen vorig weekend moesten er 20 20 huizen worden ontruimd. Er zaten al twee jongens van 16 vast. En als je een kerststal hebt, dan kun je vandaag een feestje vieren. Het muffige tafereel onder oma's kerstboom bestaat namelijk 800 jaar. In 1223 werd de geboorte van Jezus voor het eerst in zo'n beeldengroepje gevat. Maar wist je dat niet alle beelden er tegelijk in mogen staan? Nelly is kerststalgek en somt de volgorde voor je op. Ja, eigenlijk dus met kerst Jozef en Maria en het kindje pas in de kerstnacht... De herders komen het eerst bij de stal en daarna de koningen. In Spanje mag je er nog eentje bij zetten. Dat is een klein poepend mannetje. El Caganar heet hij. En vrij vertaald is dat het kakkertje of het poepertje, wordt er ook wel gezegd. En die staat symbool voor de kringloop van het leven. Ja, omdat poep weer mest wordt, waardoor planten kunnen groeien. Het weer, het is een natte middag met vooral aan de kust ook harde wind.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 And why does she give a damn about? I've got two tickets to Iron Maiden. op je radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree. I won't mean a thing if you're not here with me. I'll have a blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing alright with your Christmas of white. But I'll have a blue, blue Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red or green Christmas tree won't mean a thing if you're not here with me. I'll have a blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing alright with your Christmas of white. But we'll have a blue allemaal fijne dagen en een voorspel.